in samenwerking met de mobiele reparatiedienst, onderhoudsmonteurs, zendertechnici, hoogwerkers en de parate zenderafregeleenheid voor u volop in touw de zaken in het gareel te brengen. Met dank voor uw begrip. Yeah, nigga, guess who's back? Back again. Just when you thought it was safe to turn on your radio. Keep this frequency clear. Laser FM is back. <laughs> oh no, they're going at it again. Sorry, man, boy, this is too much. Friday, Saturday, and Sunday. It's all getting straight on 958 Laser FM. And do not attempt to change the show. Radar blind spot. People of Earth, attention. attention. Can you understand us? Understand that we are the survivors of a disintegrated solar system. Understand that we are the... At this moment, the remainder of our fleet is circling your globe. They are waiting a signal to tell them where to land. They are waiting a signal. sound system. Live from Amsterdam. This is the Downtown Dance Show with Remy Jam. me. zitten nog eh, aan hun speakers gekluisterd. Je luistert nog steeds naar de Downtown Dance Show hier op Laser FM tijdens de Laser FM reunie vanuit het Spaarne in Haarlem. Vanuit het Spaarne, vanaf het Spaarne. Eh, later in het Spaarne, ja. Maar uh, moet je wat op hebben hoor. <laughs> Dan plonsen we hier van het schip af. Dat is iets, anders dan een natte droom, <laughs> Zoals eens even kijken of een van de oude DJ's, uh, eh, Ferry Veenstra van de, eh, de, de Classics, uh, Collection. Ja, dat was hem hè, Ferry's Collection. Of we eens even kunnen, kunnen kijken of hij nog wat leuks te vertellen heeft. wat uit hem kunnen trekken. wat zinnigs. Ik heb daar een microfoon staan. Je kan gaan zitten. Je zou eens kunnen gaan kijken. Op de achtergrond luister je naar de mannen van Dynamics in de megamix. Wordt nu haastig gesleuteld aan de eh, extra microfoon. Wegtrekken uit de menigte. <laughs> Zet hem goed vast hoor, als dat ding eh, naar beneden zakt en in je zak valt. Dan... <laughs> nog een hoofdtelefoon regelen? Ja jongens, dat kan allemaal live hier. kijken of het, eh, of het gaat werken zo. Eh. Ja. Dan moet ik mijn microfoon, of eh, niet de microfoon, maar de, de, de hoofdtelefoon afstaan. Ik hoor je wel. Je hoort hem wel. Hoor je zelf? Ik, ik hoor jou ook. Ik hoor enorme piep. Hoor je piep? Ja. Hele... die microfoon staat te piepen? Die doet het niet. Wacht, even kijken. Opnieuw. Opnieuw een kans. Nee, die piept. Die microfoon. Nee. Ik ga eens even kijken of we daar wat kunnen doen. Naar die live verbinding. Er zit een fluit in die microfoon, dat is jammer. zeg eens wat. Kijk eens wat hij wat die doet. Hallo, test. Nou, dat is heel zacht, hè? Nou, dan kom je maar hier staan. Wordt nog gezelliger. <laughs> samen met de microfoon doen, nee. Hoe vind je dat? Ja, van jou niks. Eh, jij mag niet zeggen, bijna, ik, ik hoor het wel. Ik hoor het wel terug. Ik heb een gevoel gehoord. Goedenavond. Hallo. Is, is je live? Ja, hij is live. Hey Freddy, eh, welkom man. Het de beest. Bees. Hey. Klinkt lekker hè? Lekker hè? Ja. Hey, welkom hier op de coaster. Na hoeveel jaar? Goedenavond. <laughs> ik weet niet. Dat was de laatste keer 97. 97 denk ik. Eh, praat ik Ik val een beetje stil. Ja, ik moet zeggen, de tijd heb je goed gedaan, joh. Hey. <laughs> hoe, is de, hoe zijn Ik heb jou nooit meer gehoord eh, op, eh, op, de radio. Nee, ik jou ook niet. Nee. nee uh, lang, weg geweest. Ik ken het andere drukke verplichting, maar het voelt wel weer als, als verhaal. Het voelt wel eigenlijk natuurlijk weer. Ja, een beetje wel, ja. What's the situation now? I, I don't know this <laughs> is eh, nou op deze reunie, misschien dat het nog eh, wat uh, andere leuke voort gaat brengen. Richting Dance Radio. Dat we nog een, tweede carrière start maken. Hm? Is dat voor jou? Tweede carrière start? Met, ja, met een komt, wordt toch eh, gekeken naar twee tweede microfoon. Ik ga zitten een een eh, leuk stukje middel eh, voorzetten. Met wat afwisseling erin te knallen. Down from the silicone bay, bay. it's cut out the rain. He's down with KID. named DJC, not K, and we're coming out deaf without a hip hop beat, but with a hip hop rap. Hey now, searching for my freak. This is not a warning, and this is not a test. The CLOC clock are coming out deaf, and we're looking for that girly. I'm searching for. Kijk. Die, die doet het beter. Maar ik heb mijn rondlopen. Lekker hoor. Live verbinding. Oh nee, ook niet. Nou ja. Ik kan niet meer rappen. Hier kan je mee rappen. Eh, ah, hallo. Het is al een beetje blijft zitten. Des. Ah, <laughs> Zo funky Ferry. Ja. Hey. Fuck yeah. Nog een woord, hè? Heb je al zeebenen? dat <laughs> heb ik al een uh, gehad. Goedenavond. Even, eh, Ferry, eh, Ferry, was de man eh, achter, de, achter de studio toen de tijd van, van lezen. Mooie tijden, mooie tijden beleefd. Menig uurtjes doorgebracht. Tot in letterlijk de late uurtjes van vanmorgen. Ik ga even zitten. En zorgde ook altijd voor de versnaperingen. Ik zit hier op de coaster in een hele relaxe seat. Ze ben je nooit, nooit ontvangen. Een <laughs> beetje het uh, Veronica Zeegevoel. direct <laughs> komen de dames uh, masseren. Hey, maar goed, eh, hoe was uh, die tijd voor jou? die tijd was magisch. tijd was magisch. Ik, als je dan toch een verhaaltje eruit wilt trekken, <laughs> wat ik nog nooit zou vergeten, dat we, we hadden toen de tijd ook phone-ins. Heb je uh, phone in, muziekje? Maar het, uh, eh, Iets anders. Heb je wat? een beetje, ja, een beetje soft soul of zo, weet ik wel. nee, we kunnen wel wat uh, Zoiets. Eh, oh, deuntje van Egyptian Lover. Ja, een beetje buiten Ja, is goed. Ja, is, een beetje zo. Ja, is goed. Ja, maar ik weet, waar er vroeger de phone ins. Er werd heel veel gebeld als er werd uitgezonden in het weekend. Dat was echt toen weekendradio. En ik zal nooit vergeten dat eh, we toen een uh, bericht binnenkregen van... Eh, ja, nee, dus uh, zo... Wat was dat? 60% of zo in Staphorst. 60% in Staphorst. Wij echt zoiets van op Nunspeet. Ik denk, joh, wat is dat hard, man? Weet je? Echt een waanzinnige afstand. Hoe, hoe kan dat? Nee, geweldig en ja, ruisvrij stereo. niet gekke worden, weet je? Dat, dat geloof je niet afstand van Haarlem tot aan uh, Nunspeet. 60% ruis van stereo. Ja, eh, geweldig en eh, dit en dat. Oké dan, waar ontvang je dan helemaal staan mee? Ja, 38 elements. 38 elements? Dat bestaat niet op 3 meter. Wat is dat? Wacht even. Op welke frequentie ontvang je? En die ontving ons dus inderdaad op de link. wat een 60 centimeter link. Inderdaad, in de, in de verbinding. En het was heel weinig vermogen. Maar we werden gewoon op die, eh, op die afstand uh, <laughs> we ontvangen op de link. Kreeg mijn verzoekjes op binnen. Terwijl de antenne lag volgens mij gewoon plat bij jou op het dak. Mm. En uh, ja, moest het niet worden. Welk jaartal eh, heb ik nu over? Dat is jaren negentig. Ja. Way back. Way back. Ja, precies. Way back. way <laughs> <laughs> Way back. Mooie verhalen. Maar ik ken ook nog leuke verhalen dat we opeens midden in de nacht viel het zendersignaal stil. En volgens mij had jij toen een programma van 12 tot 2 of zo. Want dat vond je leuk, weet je? Nachtelijke escapades van Hans. Fetish Collection. Ja. En dan? Was het stil? <laughs> Wij bellen. Geen gehoor. Hup, naar de studio. Rob naar de studio. Hop, dit en dat. Kijken. Studio open. Lag uh, eh, Ferry te slapen. <laughs> Kwerty op zijn mol. <laughs> Toetsenbord, eh, knopjes eh, in je wang. Dat is niet leuk hoor. <laughs> dat, dat was toen heel leuk. Dat was heel leuk toen. Daar hebben we toen van genoten. Maar dit was wel dedication. Dedication was gewoon draaien totdat je erbij in slaap viel. Want dat deed natuurlijk de avond tevoren. Vrijdagavond begon je er al, in de late uurtjes. Zaterdag in de late uurtjes. Jij kon makkelijk afsluiten, je hebt ook zo je mandje in. En dan zondagavond. <laughs> maar eh, even kijken. Dus we hebben het hier over een echte diehard. Ik ben ook blij dat je in de stoel zit nu. Maandagochtend, kan ik me nog herinneren. Ik weet niet meer de datum precies. Oké. Weet je dat nog? we hebben veel maanden hele... meegemaakt. Ja, maar de zender, veel. was, het, was, het nog donker? Nou, ik zat heer aan de overkant. Ja, toen was het nog donker. <laughs> Ja, ja. nee. Ja. nee, het was niet donker. Nee? Maar de heren van, de, van e de EDR eh, stonden aan de overkant. Bijna licht, ja. Op de flat. En eh, we waren aan het zoeken met zaklantaars van waar het was normaal vandaan. Dat was normaal soms nooit zo druk. <laughs> <laughs> ja. Ik ga mond houden. <laughs> ga door. Het waren echt leuke... Eh, Terug naar de, de plek waar de zender stond. En uh, eh, er waren heel veel fans. Die liepen er op straat. Het <laughs> waren alleen de verkeerde fans. ja. Ja, we hebben wat, eh, wat tijden ook geswijnd. Het was een leuk uit, uh, kat en muispelletje. Nou, eh, jij kwam uh, ook met je kinderzitje binnen en alles. Dat is eh, geweest in ja. begin 99. Ja. <laughs> Eind 98 had ik inderdaad een kleine gekregen. ja, die is inmiddels ook 14. Eh, ja, oké, maar toen niet. En ehm, die, ging, die ging toen in de Maxicosi mee. Oh. Maar dat mannetje, dat was gekke muziek. Dus die stond altijd met een hoofdtelefoontje op en altijd met zijn handjes nou, op de beat. wij eh, moesten daar rekening mee houden. Nou, ik weet het niet, maar je bleef, gewoon, gewoon, je bleef gewoon bier voeren. <laughs> nee, dus- echt niet. Dat waren, eh, nou, hij, heeft, hij bij jou bier leren drinken, echt waar? Nee, is, is, is flesje? Nee, <laughs> <laughs> Hij zegt dan wel eens... Uh, eh, Ome Ferry, biertje? <laughs> ja, dat... Eh. Nee, maar je komt met het kereltje binnen, dat wel. Ja. En die sliep eh, lekker en jij maakt je programma. Uh, we hebben ook wat foto's hier in, het archief. Dat hij inderdaad luisterend zit met hoofdtelefoon. je, hij is ook gek van muziek. Alleen deze muziek is nog niet zijn stijl. Dat komt nog wel. Nog een kwestie van dooropvoeden is dat. Heb je een vette plaat bij je eigenlijk? klinkt wel wat vette plaat. Heb je een verzoek? Eh. In de sfeer dan. Ik heb hier voor me staan de eh, The Rake, Street Justice. Nee. Naar aanleiding van dat... Eh, dat zijn vrouw ook werd verkracht op straat. heeft daar toen een, plaat over gemaakt. Is toen een redelijke rel geweest in Amerika. Die mocht niet uitgezonden worden, want dat was officieel in Amerika. Explicit lyrics en dergelijke. Ik heb niet. Maar een goede elektroplaat, die eh, toen de tijd, dat kan ik me nog goed herinneren, uh, dat door inderdaad eh, de stations zoals Satellite Empire en Futureline veel gedraaid werden. de tijd dat ik net begon met, met radio te ontdekken en dat in Amsterdam die stations voor het zeggen hadden. Als spreekbuizen van de Flora Palace, de Schakel, de, de Bok, Weet je, het jongerencentrum in... Jij, jij kent Flora Palace? Ik kende Flora Palace. Ja, dat was eh, het begin dat ik begon met stappen. ik zat toen uh, de HAVO in Amsterdam. En eh, <laughs> Flora Palace, ja, dat was de place to be. Ja. Later werd dat de IT van Manfred. En nu? Nu is er helemaal niks meer eigenlijk. Wat het nu is, geen idee eigenlijk. Ik denk dat het leeg staat nu. Nee, er wordt nog wel iets gedaan, maar... Come on, play it. we gaan de rake, eh, we gaan de rake even luisteren. Dat is geen rake. Kijk, dat wordt laat. Je merkt het nu al. De Rake met Street Justice. any night on the nightly news. Some punks think they're big bad dudes, commit some crimes and power abuse. Those punks that think they're big bad dudes don't serve a day, don't do no time. to get away, and that's a crime. You call that justice, you call that fair. Now dig me, brother, listen here. Only way the working man will ever get his justice is on the street. Gotta meet punk on the battlefront. Gotta beat punk, street justice. Gotta meet punk on the battlefront. Gotta beat punk, street justice. When I left for work, I thought things were cool with the wife at home and the kids at school. I walked down the street, got on the bus, put my coin in the box, and God we trust. I'm a working man and I do my job. I pull my weight and I work real hard for the things I have. I have paid the price in sweat and blood and sacrifice. I call that justice, I call that fair. Now dig me, brother, listen here. I got to work about 10 to 8, work till 12, then I took a break. Worked straight through till the boss came by, put his hand on my shoulder and he looked me in the eye. Said, listen man, you got a call. Take it in my office just down the hall. I looked at the clock, it was ten past four, and that was all he said. He didn't say anymore was my brother-in-law on the line. He said, hey man, you better make some time and come on home as fast as you can. And I dropped the phone and I rang. I ran past the truck unloading in the alley. I ran as fast as my legs could carry me. I ran through the streets of no man's land. Burnt out place where tenements stand. Gotta meet the punk on the battlefront. Gotta beat the punk. Street justice. Gotta meet the punk on the battlefront. Gotta beat the punk. Street justice. I was not prepared for the things I saw when I opened up the apartment door. The TV was in pieces, the furniture was scattered. Mirrors were all busted up and window panes were shattered. My kids were in the bedroom, they were beat up bad. With tears in his eyes, my little boy said, we did all we could. We put up a fight, and I took him in my arms, and I told him he'd right. Then I picked up my daughter, and she started to cry. She said, Daddy, oh Daddy, oh Daddy, why? But the knows that day was about to come when I saw my wife and what they had done. She was bruised all over, cuts on her hand. I gotta tell you, brother, it was more than I could stand. She was taken by the medics out of the kitchen, taken by a stretcher in a terrible condition. She looked like a ghost as they moved her through the hall. And when I saw her face, I saw the writing on the wall. I saw it on her lips. I read it in her eyes. Said, my God, I've been compromised. A cut will heal, a graze will heal, a bruise will heal, and a scrape will heal. But a woman's virtue is her pride. Oh my God, she's been compromised cops, gotta beat the boss. On the battlefront, gotta beat the boss. Street justice, gotta meet the boss. On the battlefront, gotta beat the boss. Street justice. Well, the next thing that happened was the cops arrived. This brother cop comes and pulls me aside and says, Brother, I'm sorry, and it looks real sincere. Now dig what I'm saying, make sure you read me clear. For you this here is something that is terrible and cruel, but it ain't no exception. It's more like a rule. Go to the precinct and you know what they'll say. This happens here 24 hours a day. No one killed, ain't no big deal. Some lady was raped, but her scar were here. And let's say, brother, that we catch the pump and you take 'em to court and all that junk. Think about it, brother, think about it good. This here ain't like Hollywood. We're living in the U.S. of hypocrisy, whether in or on the battlefront. Gotta be. Street justice. Gotta meet the punk on the battlefront. Gotta beat the punk, street justice. Well, I heard his words and I thought it out. Believe me when I tell you that I had my doubts, but in the end I did what I was born to do. I took it through the system of the red, white, and blue. They caught the punks, put them up on trial, and the lawyers talked in their double talk style. They called them misdirected youth and made all kinds of lies from truth. It was a great big game that was going on, and truth and justice were the pawns. Lost in the shuffle, left behind, and man, what really blew my mind was the final day of the courtroom show. The final play was the final blow when the judge came in and did his talk, and them three punks were free to walk. Gotta meet the punks on the battlefront, gotta meet the punks, street justice. Gotta meet the punk on the battlefront. Gotta beat the punk. Street justice. Justice hadn't served me. No, no. Justice let me down. Yeah. Was just a three-ring circus that had played me for a clown. ready to leave when folks came up to me and said, hey, man, we got, we got your wife, but next time, sucker, we're coming for your life. And I took a vow, and I took it then, that the next time that we met again, I would give them punks what they deserved, and finally justice would be served. Gotta meet the boss on the battlefront. Gotta beat the boss, street justice. Gotta meet the boss on the battlefront. Gotta beat the boss, street justice. I sent my family to my mother's in LA, and I got ready for the dudes to come my way. The lights were off, the shades were drawn, the night was cold, but I felt real warm. Was like a calm before the storm. And when them three punks came, a bomb went off inside my brain. Was like a man who had gone insane. I felt no hurt, I felt no pain. I felt some things that I can't explain. I came down so heavy, I came down so hard. I felt like a woman demolition squad. I took all the knives, I took all the guns, and then when I had them punks on the run, I pulled them over one by one, and finally I saw justice done. Gotta meet the boss on the battlefront. Got Gotta beat the boss. Street justice. Gotta meet the boss on the battlefront. Gotta beat the boss. Street justice. siren sound. and There are police all around, running up the fire escapes, flashing their lights, calling out my name, trying to see if I'm alright. But that's okay, ain't no need for alarm. Ain't nobody left here to do them any harm. For tonight I've had my victory, and I wait for them peacefully. Gotta meet the punks on the battle The Rake, het Street Justice, en nog steeds getuige van de live-uitzendingen hier vanaf het zendschip uh, op het Spaarn in Haarlem. De Laser FM Reunion. En we draaien live tot 1 uur. Voor degenen die willen slapen, maar niet kunnen. Dus, eh, morgen zitten er heel wat mensen met eh, rode oogjes op kantoor. En dan kan je tegen ze zeggen van, hey, het was gezellig gisteren. We gaan nog even wat lekkere elektrootjes draaien. En ik heb nog een verrassing van Hashim voor je klaarstaan. Die hoor je zo. Thank do, do, do, do. met Computer Funk. Het laatste gedeelte van de Laser FM reunie hier vanuit het Spaarne, of van op het Spaarne in Haarlem. Vanuit het eh, mooie zendschip, <laughs> de Coaster. Het laatste gedeelte van dit eh, prachtige weekend. Dan nog maar even een uh, toegift in de vroege maandagmorgen. verder naar een eh, mooie klassieker van Hashim. Chateau V. Castle Rock. message do you have for the youth of today? Well, that's simple, Dreadlock, man. Just listen and learn. Rock. Het Columbia Records label. De ene laatste plaat van dit weekend, jongens. Hey. Het gaat die tijd hard. Het vliegt voorbij. Wil jij wat, eh, wat zeggen, Ferry? Ik moet zeggen, we hebben genoten dit hele weekend. Ik eh, moet ook eigenlijk alle luisteraars van, eh, van harte bedanken voor de reacties. En blijf reageren op het forum. Dat kan sowieso. 24-7. Geen probleem. Het is heel snel gegaan. We hebben ontzettend veel leuke ideeën opgedaan, eh, herinneringen uitgewisseld, eh, dingen gehoord. Aha, dingen uitgesproken. <laughs> en wellicht krijgt dit nog wel een positief staartje richting Dance Radio. Dus um, wellicht hoor je nog wat vaker van deze en gene die je dit weekend hebt gehoord. Hoe of wat? Hou de site in de gaten. danceradio.nl That's the place to be. Meer heb je niet nodig, ook al ben je naakt. Als je maar een computer hebt en dance radio. she's doing De aller allerlaatste plaat. Gewoon met een mooie dame doen. Loliata. Holloway. Crash goes My Love. Hey, fijne avond. Succes eh, straks als je aan het werk moet. En uh, we spreken elkaar. Thanks for listening voor dit weekend. Ciao. Groeten hier van de hele crew op het, eh, het schip. De coaster vanaf het Spaarn in Haarlem. En stay tuned.